Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Paramaribo hebben honderden mensen afscheid genomen van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse. Het lichaam van Bouterse werd in de ochtend opgehaald bij zijn huis. Een witte lijkwagen reed met open kist urenlang door Paramaribo. Langs de route stonden duizenden mensen. Na de ceremonie werd de kist met het lichaam van Bouterse het crematorium binnengebracht... Daisy Boutersen werd vorig jaar tot 20 jaar cel veroordeeld... voor zijn rol bij de decembermoorden. Hij vluchtte na die uitspraak en was tot zijn dood op de vlucht voor politie en justitie. VN-vredesmissie Unifil zegt dat blauwhelmen hebben gezien... hoe het Israëlische leger met een bulldozer eigendommen op de grens tussen Libanon en Israël vernielde. Er werd onder meer een observatiepost gesloopt. De vredesmissie zegt dat dat een schending is van het internationaal recht... Unifil roept op om vernielingen te voorkomen... omdat de gevechtspauze in het gebied in gevaar is. Sinds eind november is er een staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Het lichaam van oud-president Jimmy Carter ligt in de Verenigde Staten opgebaard in de staat Georgia. Een rouwstoet werd druk bezocht. Mensen kunnen tot dinsdag afscheid nemen van de oud-president in het Carter Presidential Center. In Oostenrijk is vrijdag een Nederlander verongelukt tijdens het skiën. Het gaat om een man van 23, volgens Oostenrijkse media. De man was samen met zijn broer en een kennis. Ze hadden de piste verlaten om daarbuiten verder te skiën. De man raakte een aantal stenen en sloeg daarna tegen een rots. Volgens de politie overleed hij vervolgens aan zijn verwondingen. Het weer. Vanochtend valt in het hele land sneeuw. Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege gladheid en slecht zicht. In de loop van de ochtend stroomt zachtere lucht binnen en dan gaat de sneeuw over in regen. Het wordt 2 graden in het noorden en 11 graden in het zuiden.